Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De 300 Koerdische mannen die eerder vandaag in het noorden van Syrië werden ontvoerd... zijn alweer vrij. Al-Nusra, de Syrische tak van Al-Qaeda, heeft de groep vrijgelaten. Wat er precies is gebeurd en waarom de mannen zijn vrijgelaten is onduidelijk. De mannen waren met vrouwen en kinderen onderweg naar de stad Aleppo... toen ze werden tegengehouden. De strijders namen alle mannen mee naar Idlib... dat kort geleden door Al-Nusra werd veroverd. Enkele uren later werden de Koerden alweer vrijgelaten. In de trein is opnieuw een conducteur bedreigd. Een 49-jarige man zette in de trein naar Tilburg een conducteur het mes op de keel... nadat hij om zijn vervoersbewijs had gevraagd. De man werd op station Tilburg aangehouden door de politie. De afgelopen tijd zijn er meer incidenten in de trein en het nieuws gekomen. Zo werd zaterdag in Apkoude een conducteur mishandeld door vier jongens. Vakbond FNV Spoor wil dat beveiligers van de NS pepperspray en een wapenstok krijgen. Sociale media Twitter en Facebook hebben foto's verwijderd van een Turkse openbaar aanklager die in een rechtbank wordt gegijzeld. De aanklager werd bij de gijzeling gedood. In Turkije zijn vandaag alle sociale media geblokkeerd die de foto's tonen van een extreem linkse militant die een pistool houdt tegen het hoofd van de aanklager. De Turkse regering had sociale media gevraagd de foto's weg te halen. Wie dat niet deed werd geblokkeerd. De blokkade van Twitter en Facebook in Turkije wordt nu opgeheven, zegt de regering. Het weer, wolkenvelden, maar ook hier en daar opklaringen. Vannacht meer opklaringen met temperaturen landinwaarts net onder het vriespunt en kans op een mistbank. Morgen droog en geregeld zon. In het noorden ook wolken. Het wordt 8 tot 13 graden. Later in de week wordt het nog wat zachter. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is alleen de Geest van de AWB. De politie heeft voor vandaag geen snelheidscontroles aangekondigd...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 Welkom op deze tweede paasdag. 21 eh, uur 2.39. Tijd voor CFM Cinema. Mijn naam is Alko Beuving en we gaan gewoon weer wat fijne filmmuziek draaien. Ik hoop dat je een uitmuntend goed paasweekend hebt gehad. Dat je rustig hebt gedaan, hebt, aan hebt gedaan met de eieren, de chocolade-eieren, de verse eitjes daar kortom. Dat je leuke dingen hebt gedaan, dat je zinnige dingen hebt gedaan. En het is nu tijd om te genieten van mooie muziek. Het eerste uur wat meer pop, alhoewel dat vandaag meevalt. En natuurlijk beginnen we altijd met de hit van de maand. En dat is een nieuwe, want we zitten in april en dat is een hele mooie. Ik zal hem je laten horen, ik vertel daarna wie het is. Komt-ie. talks about a loan Zela Kappeler. En, uh, die, dat zijn eigenlijk de achternamen van drie dames. Fiona, Daniel, Natja Zela en Vera Kappeler. En misschien herken je het wel, want het is natuurlijk een heel bekend nummer van de Nits. The Three Sisters. En ja, dat is toch muziek die direct onder je huid gaat zitten. Vandaar dat ik hem deze maand als hit van de maand heb staan. het is ooit, uh, de Nits, eh, zoveel jaar, ik dacht 40 jaar hou me ten goede. En daar is in Zurich, dacht ik dat het was, is er een soort uh, eh, ja, verzamel gemaakt van allemaal eh, eh, Zwitserse muzikanten die muziek van de Nits speelden. En deze, dit trio speelde dit, de Three Sisters. Prachtig nummer. De hele maand april het eerste nummer wat ik draai. Maar daarna doen we altijd twee reclamenummertjes. Althans popmuziek die in reclame gebruikt wordt. En de NS is nogal het nieuws.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 En ik begin met Black Dahlia. Two of Us. Mark hem. Luister naar de muziek van Mark Issen uit, de, eh, uit de film Black Dahlia. Eh, mooie muziek. En eh, ja, dat doet me ook denken aan Afrika. Afrika. En dat is heel bijzonder. Ik zag laatst bij een van de landelijke grote drogisterijketens... allerlei natuurfilms in de bak liggen. Onder andere Afrika en Frozen Planet. En, nou, daar zit geweldige muziek onder. Onder Afrika is de muziek van Sarah Glass. Lakes en Flamingo's is zo'n nummer. Luister maar, zeer de moeite waard. thank you was Sarah Glass. heel veel van deze componisten. Uh, een, een, bekende Elmer Bernstein heeft, heeft eh, de muziek gemaakt bij eh, een bekende film... To Kill a Mockingbird, film in 1962. Footsteps, Footsteps in the Dark. Ook wel hele mooie muziek. in de hoofdrol Gregory Peck als advocaat die een, eh, een, eh, een, een kleurling eh, gaat verdedigen. Zeer de moeite waard film. En de muziek is ook top. Top. Alle nummers eigenlijk van deze soundtrack. Maar goed, ik beperk me tot één deze keer omdat ik gewoon wat mooie muziek wil draaien deze avond op tweede paasdag. En mooie muziek is ook een documentaire over flamingo's. The Crimson Wings, The Arrival of the Birds, Cinematic Orchestra. muziek uit Crimson Wing, Mystery of the Flamingos. Eh, ja, de Cinematic, Cinematic Orchestra is een jazzgroep gesticht door Jay Swinko. En ja, ze maken hele mooie muziek en deze hele soundtrack is prachtig. Uh, ik beperk me tot één nummer vanavond. Ik draag gewoon wat mooie nummers. En dat is ook van de, de film Portrait of a Lady. Eh, dat is ook hele mooie muziek. Komt-ie. soundtrack Portrait of a Lady, film in 1996. de muziek is gecomponeerd door Wojciech Kilar. Eh, eigenlijk ook al de nummers in deze soundtrack zeer het beluisteren waard. En we gaan in dit hoog tempo gewoon door met eh, eh, de, Room with a View. En dat is gewoon een klassiek nummer. O mio babino caro, Puccini. Stukje klassiek. Ja, daar word je stil van. Dat is weer het voordeel van filmmuziek. Hè. Je kan alle kanten op. Klassiek, pop. Eh, ja, zoals dit is ook weer prachtig natuurlijk. En wat ook heel mooi is, is het nummer van uh, Peter Gabriel uit The Last Temptation of Christ. Vorige week heb ik hem meer uitgedraaid. With His Love. Gabriel en de componist van de, muziek uit de film The Last Temptation of Christ. was natuurlijk wel op tweede paasdag. Ja, in dit programma draait het uiteindelijk om de muziek. En ook bij slechte films, eh, waardeloze films, bijzondere films zit soms hele mooie muziek. Uh, The Lesbian Vampire Killers, een film nou, die je gauw vergeten kan... heeft wel fantastische muziek van Debbie Wiseman. Het nummertje Centuries Ago... grote klasse. Eh, tijd voor wat westernmuziek. En eens even kijken wat ik heb klaargezet. Eh, ik zie hier staan... Eens even kijken wat ik heb staan. Mario Migliardi, Battalo. spaghetti westerns kunnen we natuurlijk niet eh, Angelo Laviano uit eh, Lumo vergeten. beetje uit de spaghetti westernhoek. En dat is een Pistola Peringo, Angel Face. Muziek Ennio Morricone. Country moet deze zachtjes terugdraaien. Want vorige week had ik iets gedraaid van John Barry, The Girl with the Golden Hair. En iemand vroeg mij om het hele helemaal te draaien. Dus dat doe ik nu bij deze. naar het eerste uur van CFN Cinema. Mijn naam is Appelbeuving en we hebben hele mooie filmmuziek gedraaid. En daar gaan we gewoon nog twee uur rustig mee door. Rustige filmmuziek. Ik hoop je naar de klok van tien uur weer te treffen natuurlijk.